Live uit Studio Koepoortje. Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. Texel Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. Oh, oh, oh. Ja, welkom bij Dex Drums Rock'n'Roll uh, met eh, Dave en eh, Alex. Maar, ja, ik heb ook gehoord dat nog iemand anders op de achtergrond rondloopt momenteel. verse vader Patrick, die is toch even, die niet laten. Ja, Patrick. ik kon het niet laten. Kom je even te gast bij ons, wat leuk, wat gezellig. Ja. Je mocht even weg. Ik vond het zo'n leuk programma, ik denk ik ga eens bij de jongens langs even kijken. Ja, gezellig hè? Hoe dat gaat. Leuk om een keer van dichtbij te zien hoe dat nou echt Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ik ben altijd al benieuwd geweest hoe dat nou gaat in zo'n studio. Maar, ja. Nou, spannend. Jullie doen het leuk. Heb je nog bepaalde liedjes die je wilt aanvragen? Eh, ga ik even over ja, nadenken. denk daar even rustig over ik, na. Ik heb wel zin in drum and bass vanavond. Oh ja? Oh, ja. Goed, idee. Nou, dat komt wel uit, hè? Ja, we hebben eh, buiten het feit dat we natuurlijk allemaal weer leuke muziek mee hebben... hebben we ook eh, DJ Greg D in de uitzending. Die komt straks hier op het Vader Jacob steeds een set draaien. En die draait een drum and bass set, heb ik begrepen, hè? Zeker, zeker. En eh, die is eh, aardig aan de weg aan timmeren. Hij komt uit de DJ-school van DJ DNS, dus dat is meteen al goed natuurlijk. Ja, vrienden van de, van de uitzending natuurlijk dan, hè? Eh, volgens mij komt het niet eens zozeer uit de school, maar zijn het gewoon oude vrienden. Ja, maar hij heeft wel die school. Dus op zijn Facebook stond ook dat hij die DJ-school gedaan had. Dus... Nou, we, kunnen het straks aan hem vragen. Ja, dat, is mooi, hè? ja, ja. ja. ja. nou, als we dan toch een beetje over DJ's hebben. Je hebt natuurlijk in België Tomorrowland. En Tomorrowland pakt alle grote namen die je kan pakken op in een jaar om te boeken.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 Patrick van der Broek, Dave Bijbel, 501. Ja, natuurlijk. Mijn vrienden van de Queens of the Stone Age. Ja, te gek. dit, eh, dit, dit gaat wel een beetje de festival echt voor het komende jaar worden, toch? Ja, dat zijn de festival The Lost Art of Keeping a Secret. Nummer eh, is niet zo heel bekend eigenlijk, maar dat is het nummer waarmee ik ze eh, ontdekt heb leren heb, kennen. Heb leren kennen. Toen dacht ik van wat een toffe band is dit. En dat bleek natuurlijk daarna. ik vraag net heel of onfatsoenlijk. Wie zijn dit eigenlijk? ja, wij kregen, ja, Dave en ik oh. kregen elkaar al heel, heel ja, ik van... Ik werd helemaal een beetje nou? gespankt hier al. Van amateuren. Oh, ja, maar hoezo de festival act? Uh, nou, ze staan overal. Overal, inderdaad. Ja, waar, waar je ook kijkt. Ja, Queens of Science komt daar je toe eh, deze zomer. Wolens oh. Mm dit nog niet denken? er zijn ze al zo nee, geweest. Pinkpop. Pinkpop? Ja. Ja, ah, prima. Dus geen loon. Werchter, denk nou ik. Ja, zijn er eh, Hurricane. Hurricane, ja. Yes, gelukkig. En zou, zou Dave ook meekomen als uh, Nee. Nee? nee dat, is al echt al eh, helemaal... Eh, dat, is van de, nek om Ja. Ik hoop dat die kerel ook komt, die ook drummer is bij, bij Eagles of Dead Metal. Oh. Die Hulk. Ja, man, die beul. Ja. ja, maar dat is eigenlijk de vaste drummer. Ik vind het een beetje lullig voor hem eigenlijk dat Dave Grohl dan weer die opnames mag doen. Ja, vind ik ook. Dan komt hij weer met de eerste strijken. Ja, precies. Ja, hey, ik ben Dave, ik kom even met de eer strijken. Dat is echt een toffe drummer. Ja, die is, echt te, gek, man. Die heeft eh, zelfs loodjes aan zijn pols hangen, omdat hij dan harder ramt, joh. Hey, de bel. Zal ik even open gaan doen? ga even open even kijken of Craig D voor de deur staat. Toevallig. Nou, dan hebben wij een nummertje klaarstaan. Uh, eh, ik vroeg net aan Patrick eh, in de uitzending van... Goh, heb je nog een nummertje wat je wilt horen? En toen wees je een nummertje aan. Ja, daar heb ik een klein anekdotetje bij. Want ik hoorde hem op de radio een paar keer voorbij komen. Dat ik dacht van... Geh, dit nummer ken ik ergens van, maar waarvan ook alweer? En toen bleek... Dat nummertje staat ook op Hurricane. Het is een nummer van Macklemore en dat schijnt nogal heel erg populair te zijn in Amerika. Nummer 1. Nummer 1. Zo. Ja. Dus uh, ja, het is, het is iets Het is eh, ja, hip-hop, maar uh, ja, dansbaar. Een beetje pop, pop, hip-hop. pop, hip-hop. Hip-hop. Hip-hop. Hip-hop, ja. Juist. <laughs> nou, uh, in dat hebben we Ja. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?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 ja, Sorry, maar... Maar dat komt gewoon omdat jij in het dagelijks leven heel veel de drie J's luistert. Dat klopt. En ja, die hebben goede gitaristen in huis, dus ja. Hadden. Hadden, ja. Ja, ja. Maar nu is de zoon van, hè? Dus kunt alsnog ja, de drie J's blijven. Precies. Want Jan heeft gewoon zijn eigen kind ook Jan genoemd. Natuurlijk. Zo. zo. Zo, doe je dat in ja, Mooi makkelijk. Ja. Hoef je niet al te lang na te denken in ieder geval. Nou, zo is dat. Ja, uh, Craig D is lekker aan het opbouwen. En eh, Patrick kijkt boos om de hoek. Ik weet niet om welke reden. Hij heeft vast iets te zeggen, ah. maar hij, komt niet zeggen wat. Weet ik niet. Misschien hadden we hem even moeten melden dat we erin kwamen. Gaan we straks wel uitvechten. Ja, wel ja joh. Gewoon met beschuit met meisjes naar zijn kop gooien. Beschuit met muisjes, ja. Ja, we zitten hier lekker aan de beschuit met meisjes, want eh, zijn zoon Abe die... Eh, die is natuurlijk vorige week geboren. En ja, die is alweer een week oud. ja, oude en, en nu komt hij lekker beschuit langsbrengen. Juist, juist, juist. En we hebben negen zoenen, zag ik staan. Ja. Ook nog. Veel meer dan we op kunnen vanavond. Ja, ja, ja. En dat is niet zo heel lekker met bier. Nou, ik vind dat dat wel waar. Moet je ah, niet moeilijk afdoen. Niet moeilijk afdoen. Even, eh, even één keer slikken en up. Eh, ja. Dat is beter dan eh, bitterballen met koffie of zo, hè? Ja, ja Oké, nou goed. Uh, Hebben we een nummertje staan? Ja, we hebben een nummertje klaar Uh, Tom Odell, die heeft natuurlijk afgelopen week een hele grote hit geknald. En ja, die heeft nu een nieuwe. Dat nummer heet... Nieuwe single, hè? Can't Pretend. Dus nou, ja. zullen we dan maar eens naar gaan luisteren. Ja, dat, lijkt me een goed idee. Love, only you can mend, you can mend. Oh, oh, oh. I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. oh. oh. can't be cleansed to bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers. You bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers. was Sugarman van Rodriguez. En eh, nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Het eh, verhaal achter eh, dit, deze muziek die uit de jaren 60 komt, dat die opeens nu weer helemaal ja, hip en happening is. Het is gewoon echt goed. Echt, is echt, goed. Echt tof muziek. Rodriguez, zoek het eens even op Spotify. En bekijk vooral de film Searching for Sugarman Ja, daar ben ik zo benieuwd naar. Helaas kwam ik er toen net wat te laat achter dat hij in, in de bioscoop draaide. Anders was ik er zeker even heen gegaan even een bezoekje gebracht. Ja, nee, het is echt... Uh... Het is ook eh, heel ver vanaf mijn huis naar de bioscoop op zich. Nee, dus ja, dat... dat hadden we moeten doen. Ah, Patrick komt er weer even bij staan. ik, uh, de schuif maar even open. Ja, zo, gezellig, zo, zo, gezellig met, ja, ja, met aan het praten. Ja, hi Patrick. Ja, ja. Heb je al wat nieuwtjes weten te ontfritselen? Nee, eigenlijk nog niet. Ah, oh, nou, dat komt straks dan wel. een beetje kennis maken en zo. Hè? Ah, ja, ja, ja. Wie, wie ken jij, wie ken ik? ja. Ken je die ook? Nou, maar hij, hij heeft pas in Rotterdam gedraaid. In, ah. in de tent waar ik vroeger altijd kwam. Ach, ach. In de ah, Baroeg, ja. Leuk. Dus, ik was even benieuwd hoe het In de Hollywood Musical. Nee, <laughs> nee, ah. dat heb ik net niet. <laughs> Oh, vreselijk man. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ik ben daar ooit één keer geweest. Vreselijke tent. Gelijk, <laughs> gelijk sluiten. Dus, maar eh, nee, ik ben, ik ben reuze benieuwd. Eh, het is een oude, oude, DJ ook. Ja, zo eh, dus, dacht ik op te vangen, ja. En eh, daar ben ik ook mee opgegroeid, hè? Ja, ja dat weten we allemaal veel te goed al. Ja, dat eh, hebben we allemaal meegekregen, dat verhaal inderdaad. Ik vrees het moment dat jij een grappenplaat in, het in de classic album eh, wil inbrengen eigenlijk. Nee, dat, nou, gaat, nee, dat gaat niet gebeuren, man. Het is zo mooi dat je daar gewoon even veto kan roepen. Dat je gewoon, nee. Ja, nee, doe we niet. niet. Ik, wil wel eens een keertje gewoon een plaatje draaien. Wil je een plaatje draaien? Nee, gewoon een plaatje, Ooit oh. ergens in de oh. serie. Ja, maar dat hoeft, hoeft, helemaal niet. Dat doet uh, Paul al eh, gewoon eh, op woensdagmiddag. Ja, ja, ja, we gingen vandaag om de fietsen van de vloer. Dat is, happy hardcore, hè? Ja. Oh, jij wilt echt grappig, grappig. Ja, het moet wel een beetje... Gaan we dat krijgen? Be doet, be beetje volume erin. Doet Victoria dat niet? Wie? Victoria. Oh, Victoria. Onze oh, collega oh, Victoria. oh, of die ook grappig draait? nou, die rijdt wel hardcore af en toe. Oké. Dan moeten we eventjes bij de aanvragen, een keer een plaatje voor Patrick. Ja, oké, doen we dat. En in de tussentijd eh, gaan we even een stukje rustiger eh, luisteren. Gaan we lekker naar Jack Buck luisteren. Is het een beetje opbouw naar, naar, naar wat wilde drum en bass muziek? Ja, ik, ik, hoor alleen maar rustige muziek bij jullie jongens. Nou, rustige muziek. Ik, ik, muziek. Ben de, ik, ben er anderhalve week niet en... Eh, krijgen we dat? Gaan, we, gaan, dat krijgen? Nou, dan gaan we straks eventjes lekker wat hardere muziek Dat dacht ik. Graag. Maar eerst even Jack Buck luisteren. Zo is dat. Lightning Bolt. Mine It's another pure gray morning.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 Ja, eh, Patrick die wilde graag iets eh, meer herrie eh, in zijn oren. Ja, we gaan even herrie in zijn oren blazen. Die wilde even iets, iets steviger muziek hebben om het in aanloop naar de set van Craig D eh, en eh, op de een of andere manier dachten we meteen van... Aan, uh, van je broer met I Am Aisha. En I Am Aisha heeft nu ook een eigen single uit. Wat, ja, die gaan we nog wel een andere keer draaien. Waarvan je, ja, wanneer ik ziek ben. Een beetje haat-liefdeverhouding mee. Of ik dat nou tof vind of niet. Dat zeg jij... Muziekpolitietje, denk ik. Muziekpolitietje? Ja. ja, dat geldt voor dit nummer sowieso al natuurlijk. Hè. Dat is, ja, dat want is deze is afgekeurd. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is gewoon heel tof. Je broer featuring I Am Aisha, Herrie in oor. Safe in de metro? The kids aren't safe in the oh, metro. Aren't safe in de metro? Nee, dus oh. je moet je kinderen niet meer met de metro sturen. Oké. Nee, het is, veel veiliger om op de fietsen sturen. Bijvoorbeeld. Maar ik vond het wel een, eh, een lekker springerig popplaatje. Ja, ik vind het eh, ook al, uh, eh, deed me heel erg denken aan een beetje. Ja, na Cinema ja, Club, wel, ja. het zit daar een beetje Weet in. Weet je, dat, genre, maar ik, hou er wel van. Ja, vind ik gezellig man, leuk. Ik had er nog niet van gehoord. Nee, ik ook niet. Sat Satellites heet toch, trouwens, even... Ik heb helemaal geen beeldschermen. Satellite eh, stories. Satellite stories. dat is dus, eh, vervelend hè, als je daar ja, staat en je geen... scherm. Dat is heel kut, ja. Lekker man. Dan weet ik een keertje hoe het voelt. Ja, ja, ik, zal, ik zal je niet meer in de maling nemen. <laughs> Gelukkig. Hey, eh, Chagall heeft een nieuwe single uit. En Chagall is, een, is een, zangeres, een Nederlandse zangeres, die, ja, die, die niet over het gebruikelijke gitaartje zingt, maar over een beetje ja, dubstep-achtige beat, zeg maar. En Live was best wel een hitje een tijdje terug, 2011 was dat. En echt wel eh, tof. weet je nog welk dat was? Eh, misschien even een oh. stukje oh. live. Oh, man. Ja, als hem horen. Dan gaat hij improviseren hier al, hè? Ja, nou, kijk. Ja, ja, ja, ja, Can't wait much longer anymore. Die combinatie van haar stem met dit soort eh, beats. maar dat was dat. En nou, die heeft dus een nieuwe, nieuwe single uit. En die heet Any... Oh. En die Common Rock. En, blijf luisteren. Hè. Zometeen eh, DJ Greg D eh, live. Hij, eh, hij, staat al helemaal klaar volgens mij hoor. Kijk dus, vooral de webcam mee, want dit gaat feest worden. Dat, dacht ik. Zo ziet het er wel uit inderdaad, ja. dat, dat, hij er klaar voor is. Misschien moeten we even een biertje geven, zodat hij... Dat, uh, hoe laat gaan we beginnen eigenlijk? Nou ja, hij, doet hij doet een set van een minuut of twintig. Dus ik denk dat het al oh. na negenen moet worden inmiddels. Gaan maar... we dat na negenen doen? Na negenen gaan we eventjes uh, Van nu in ieder geval de nieuwe single van Chagall en die Common Rock. 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly his conscience comes into play. All right, stop. Now before you walk in the door to this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Who are you? I'm your motherfucking conscience. That's nonsense. Go in, gap for the money, and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a blonde wig. I'm telling you the place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades. Yeah, but if it all goes through like it's supposed to, the whole neighborhood knows you and they'll expose you. Think about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns. Fuck that, do that shit, shoot that bitch. Can you afford to blow this shit? I do that rich? Why you give 21 years old. After meeting a young girl at a rave party, things start getting hot and heavy in an upstairs bedroom. Once again, his conscience comes into play. Now listen to me. While you're kissing her cheek and smearing a lipstick, slip this in a dream. Now all you gotta do nibble on this little bitch's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. You shouldn't take advantage of her. That's not fair. Yo, look at her bush. Does it got hair? Uh-huh. Fuck this bitch right here on the spot bare. Till she passes out. She forgot how she got there. Man, ain't you ever seen that one movie, kids? No, but I seen the porno with some Nubian. Shit, you wanna get hard off the jail? Man, fuck that. Hit that shit raw dog. Grady, a 29 year old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man. What the fuck? Alright, calm down, relax, and start breathing. Fuck that shit, you just caught this bitch cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Fuck slit in her throat, cut this bitch's head off.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 But one day I'll be laughing. Shoot. Gebruikt u bloedverdunners? En ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis service. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct. Fly Emirates. Hello tomorrow. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Dit is Radio 501. en Drums en Rock'n'Roll. Patrick van der Bron Dave 5501 501. natuurlijk de Red Hot Chili Peppers met uh, Give van het album Blood Sugar Sex Magic. En dat is eh, deze maand februari het classic album. Ja, en dat is wel een hele mooie classic hoor. Jij, jij was meer voor Californication geloof ik. Maar, eh, Klopt ja. Maar ja, dit, dit, is wel echt hun, hun grote doorbraak geweest. Dat, daar ben ik het helemaal mee eens. En voor alle fans, Under the Bridge die gaat er niet doorkomen deze maand. heeft hij het niet gered? Nee, die heeft de selectie niet gered. Nou, maar misschien is dat ook wel... Eh, Terecht, die is al <laughs> zo die is helemaal grijs gedraaid natuurlijk. Dus. dus dat is prima. Hey, aangeschoven is uh, eh, Craig D. Craig, welkom. Hey, goedenavond. tof dat je bij ons komt. En, uh, je radiodebuut. Dit is mijn radiodebuut ja, inderdaad. Ja. Voor het eerst op mijn stem op de radio. Dus het is, eh, En dat, dat al na zes jaar DJ zijn? Nou ja, al. of, of pas, maar... Pas, ja. Nee, nee, leuk. Ik vind eh, het wel leuk om hier te zijn en horen. Dus ehm, ja, bedankt dat jullie me hebben gevraagd. Jij komt zelf uit Herengewaard? Klopt, ja, niet meer inderdaad. Ik eh, woon nu in Purmerend. Ik heb in Herengewaard gewoond, maar eh, tegenwoordig woon ik in Purmerend. Dus oorspronkelijk uit Lange Dijk. Lange Dijk. Lange ja. Dijk, oh, je bedenkt het niet. Net als DNS trouwens, komt ook Lange Dijk. Ja, komt ook langer Dijk. komt ook Lange Dijk. Maar dat zit tegen Herengewaard aangeplakt zeker? Of tegen Alkmaar aangeplakt? Ja, het hangt een beetje tussen. Vlak bij Herengewaard inderdaad. Ja, ja want DNS... Eh, ja, ik zag... Je hebt op de DJ-school gezeten toch ook? Hoe heette dat ook weer? DJ Academy of zo? Ja, de Eeuw with the Skill. Toen ben ik met, eh, met Dennis inderdaad begonnen. Dennis heeft mij DJ-les gegeven toen de tijd. Ja. En eh, daaruit voortgevloeid is dan uh, de eeuwige skill gekomen. Dat heb ik dus met Dennis en een andere jongen samen opgezet. Oh, okay, ja. Omdat we dus wel wouden dat, dat mensen nog steeds konden leren scratchen. En uh, zodoende hebben we dat gewoon opgezet, Eeuwen ja. Skill. Ja. Bestaat dat nog steeds? Het bestaat nog steeds, ja. Iedere doe, doe, doe, jij er ook echt nog wat mee? Ja, eigenlijk wel ja. Iedere woensdag wordt er nog wel gescratcht in, in Heergewaar dan, in een jongerencentrum. Ja, Kun je gewoon langs langskomen om ja, workshops te volgen of wat lessen te krijgen als je geïnteresseerd bent. Dat is vet. Dat is heel vet, ja. En ja, dat, voor, dat, dat, ging steeds beter eigenlijk. werd groter en groter en eh, we hebben heel toffe dingen al gedaan. Maar is daar nog steeds eh, jeugd die daarop afkomt? Eh, het, is, ja. het, is, toch een beetje verleden tijd eigenlijk. Hè? Ja, je moet ze een beetje zien te vinden. Als mensen wel eens horen van, hey, er wordt daar gescratcht, dan, dan komt het weer bij iemand terecht die dat ook tof vindt. En dan wordt het een beetje doorgeluld. En zodoende ja, schuiven er nog steeds van nieuwe mensen aan eigenlijk. Ja. cool. Ja, want ik vind het toch jammer dat er in de hip-hop eigenlijk hoor je het heel weinig nog. Te weinig, hè? Ja. Ja, ja, mijn, eh, ja, ik heb vroeger heel veel hip-hop geluisterd en dat, was, dat hoort er gewoon bij. Eh. Nou, het is tegenwoordig echt heel erg eh, geproduceerd en het is, het is allemaal heel gelikt. En echt dat scratchen, dat, dat, nou ja, plus dat is niet meer zo, hè? Er wordt natuurlijk ook eigenlijk niet meer vanaf vernieuw gedraaid. Maar zoals DNS, uh, ik weet draai jij nog van vernieuw af? Ik draai nog wel vanil, ja. ja tenminste, met, in combinatie met timecode dan. Ja, precies. Dat, dat doet Dennis ook zeker. Ja, doet Dennis ook, Daar heeft hij toen uitgelegd een beetje hoe dat allemaal zit. Echt, eh, dat, vind, dat vind ik echt cool om te zien. Gewoon, en, en het is een van de eh, vinylplaat met timecodes. en die is weer gelinkt aan je mp3, zeg maar. Klopt, ja. Gewoon aan je, aan je laptop hang je hem dan. En dan kun je gewoon eh, je mp3's via, via draaitafels gewoon uh, Dat is wel super. Ik vind het grappig <laughs> dat het allemaal kan. Techniek ja. staat voor niks. Ja. <laughs> wel. hey, maar waar, waar DNS een beetje de, de, de hip-hop kant op is gegaan, ben jij voor mij een hele andere kant op gegaan. Ik was begonnen in de hardcore. Toen ik DNS leerde kennen, draaide ik ook meer hardcore dan, uh, dan, dan nu drum en bass, zeg maar. En ehm, ja, op den duur eh, ging mijn interesse toch meer naar drum en bass uit. En dacht ik van, ja, laat ik daar gewoon meer in gaan doen. Is, is dat puur echte muzikale smaak geweest eh, van jouzelf? Ehm, ja, ook wel. Het, het vindt gewoon lekker draaien. En ehm, ja, drum Base doet gewoon wat met je. Ik heb altijd zin om te dansen als ik door. Het geeft me energie. En hardcore gaf me ook wel energie. Maar op een gegeven moment groeide ik daar wel een beetje overheen. Dat ik dacht van, nou, laat ik toch wel meer met, met drum and gaan doen. Is, is, is hardcore eh, voor een DJ niet een betere voedingsbodem? Is daar niet meer in te vinden om, eh, om feesten te draaien? Mm, nou, dat weet ik niet hoor. Misschien dat er wel, ja... In Nederland is hardcore natuurlijk wel groot, maar je blijft ook wel gauw hangen in, in kleine achterbuurthuizen en zo. En eh, ja, dat is ook leuk hoor, om voor te draaien. Maar op een gegeven moment, dan wil je ook wel meer. Ja. Dan ga je toch kijken, ja, met het gemak van mp3's deze tijd, kun je gewoon sneller van stijl wisselen, zeg maar. Je, kan downloaden wat je tof vindt en snel je muziek, of je eh, muziek eh, ja, kennis uitbreiden daarmee. Dus eh, het maakt niet zo gek veel meer uit, denk wat je gaat draaien. En eh, de drum en bass. Ik heb dus uh, uh, na mijn hippe zeg maar, ben ik een beetje in de drum en bass gerold. En, en jungle die tijd. Nou, dat is echt alweer een tijdje terug. En ik dacht eigenlijk dat het allemaal een beetje over was. Maar drum en bass is eigenlijk gewoon sluimerend verder gegaan. Ja, dus zeker. Drum en bass leeft nog steeds hoor. In Nederland is het ook erg groot. En heel veel goede Nederlandse acts die doen het in het buitenland ook erg goed. Ja. Dus ja, drum bass wordt zeker goed vertegenwoordigd in Nederland. Absoluut. Cool hoor. Het was, het was die tijd, maar dat is, uh, ja, ergens eh, begin 2000 of zo, eh, gok ik zo'n beetje. Dat was heel, veel, heel Brits eigenlijk, hè. De jungle dan ook en, en drum and bass invloeden. Het was vooral, eh, vooral Britse bands volgens mij die toen waren. Ja, klopt. Maar nu is het dus ook veel Nederlandse Ik veel die snel ook goed doen. Maar dat is in de dubstep ook, hè? Dat, zoals Noisia bijvoorbeeld en, en nog een paar. van... ook met drum nou Black Empire. Ja, precies. En eh, ik wil Mes met zijn ooit doet het wel goed in de heb dan. En eh, ja, je hebt zoveel, uh, eh, ID en Hidden. Je hebt het label Prospect, wat wel heel goed ook in het buitenland doet. Veel internationaal acts naar Nederland halen en heel veel releases uitbrengt. Ja, en zo zijn er nog wel meer labeltjes die gewoon wel echt tof bezig zijn. Cool hoor. Hey, en jij bent op een gegeven moment ook begonnen met het organiseren van feesten. Break, break, a leg, dat, dat is wel echt jouw ding volgens mij. Ja, break a leg, dat ben ik een jaar of drie nou geleden ja, begonnen. En ehm, ja, dat, dat, in de Waterstempel in Herengewaard trouwens. Dat, dat kreeg een goed... Eh, ook, ook al ter ziele trouwens. ook ter ziele oh, inderdaad, ja. Maar was Mooie dat in, de, Red Room of in de grote? In de Red Room was het inderdaad, ja. We hebben een paar leuke edities gehad en dat eh, werd opgepikt door, eh, ja, door andere organisaties en locaties. En die hebben toen gevraagd, onder andere Area 48 en Zaandam trouwens. Die hebben toen gevraagd of ik daar ook niet ja, de drum Base bass wou vertegenwoordigen met Break a Leg. En dat heb ik opgepikt en zo een paar edities daar gedaan. En nu dan eh, Podium Victory wat we gaan doen. Dus ja. Eh, ja. dat blijft gewoon doorrollen. Dat is erg leuk. Ik eh, doe het met veel plezier. En... Zware uit de hand gelopen hobby. ja, eigenlijk wel ja. Dat is wel, cool hoor. Als je daar toch een mooi zakcentje nog mee kan verdienen. Ja, nou, het gaat voor de liefde voor muziek <laughs> Ja, Dat draait ja al, krijgen er niks voor, dan zou je het net zo, net zo lief doen. Ja, ja, zeker. zeker want tot nu toe is het een beetje kiet proberen te spelen. Maar een, daar komt het vaak op neer. Ja, het is gewoon tof om te doen. Dus ja. Nou, ik, ik ben in ieder geval benieuwd eh, zometeen naar jouw live set. Um, Break a Leg, dat is over voor mij twee weken op zaterdag eh, in... zaterdag 16 februari in Podium Victory te Alkmaar. Met Black Sun Empire, Silverfunk, Nigel en ikzelf. Cool. Ja. En Black Sun Empire is al eh, de hoofdact die een beetje ja, zeker. de avond afsluit. Of de nacht eigenlijk, denk ik. Eh, ja, of ze draaien als ene laatste volgens mij. Ze draaien nog wel een set van anderhalf uur. En ze moeten nog terug hè, naar eh, <laughs> Groningen. ja. <laughs> Moet je nog even rijden. En, eh, nee, inderdaad. Maar ja, Black Sand is altijd tof om, om bij te hebben. Of is, nee, is Utrecht trouwens, hè? Noisia is Groningen. Noisia Groningen, inderdaad. Ja. Oké, ja. Maar, en wij mogen daar nog totaal vier gastenlijstplekken van weggeven. Twee keer, twee dat lijkt me wel, wel zo leuk. Dan kan je nog iemand meenemen. Ja. en eh, wij hebben daar eigenlijk een, eh, een relatief simpele vraag eh, voor. Want jij bent begonnen als, als hardcore DJ inderdaad. En je heet nu DJ Greg D. Juist. Maar uh, je heette hiervoor anders in de hardcore scene. Klopt, Ik draai er af en toe nog wel onder die naam als ik echt een harde set ga doen. Oké. Of als ik echt... Ja, want het, het, staat ook nog steeds. Oh, dat is een, dat is een hint die ik Ja, nee, nog moet je... Oeh. Nou, nou online. een kleine, kleine hint mag. online kan je, zie je, gebruik je die naam nog steeds. Klopt, ja. Ik, eh, ja ik, vind, ik, doe er toch moeilijk afstand van eigenlijk. Ja, ik heb heel veel van die oude hardcore platen, dus ik vind het wel eens leuk om nog zo'n Ga je er zo nog eentje doorheen draaien? Een hardcore plaatje. Ja? Wil je een hardcore plaatje horen? Het lijkt mij wel leuk om een klein, klein <laughs> stukje eh, langs de, klein stukje langs de nou, nou, ja, nou, misschien. Heeft die hele set in zijn hoofd? Dan ga je, je, moet het ook niet doen als, als het niet doorheen kan hoor. Maar eh, als je het nou helemaal hebt voorbereid, dan... Uh, we eh, kunnen sowieso kijken wat we kunnen doen natuurlijk. Maar ehm, de, ja, de eerste twee eigenlijk, die, die weten wat jouw oude, oude naam is, waar je af en toe nog onder draait die dat bij ons op onze Facebookpagina uh, posten. Die, die mogen gratis heen. Ja, cool, eerste biertje betaal je zelf trouwens. Dus, oh, dat wel, ja. <laughs> dat krijg je niet van ons. Nou. Nee hoor, maar eh, nou ja, eh, zet het op, op het Facebook. En dan, eh, dan gaan wij eventjes een, een, nummer van Black Sun Empire eventjes draaien. En dan komen we daarna terug met jou live achter de, achter de DJ-tafel. Ik heb er zin in. Wij ook, wij ook. Ik ben erg benieuwd. Black Sun Empire, Dawn of a Dark Day. Als hij doet, wat verdorie. Yeah, yeah. Descend the synapse, chill factor 60. Microverse entered, silk black and slipstream. Did both the headlights, melt into the background. Force field activate, Operation Black Cloud, Operation Subsource. Engage for handover, reset the minefield. This one we plan sober, we stand closer. Throw back to vessel 2, team in position. Go smack the destitute. Ready to transmit, grid map to the free node. Construct the rhythm talk, stand by to decode. Survey the battlefield like Saito off the black laptop. Power up the ammo yield, cloaked up on black ops. I excel the white mist. Cyber brain circuits locked to pinpoint my sight fixed. Brace for the kickback, zoomed in, I'm prescient. Ghost hacked the firewall, squeezed on the jet, felt him respond, the messiah call. Black sun, empire, test of time, night fire, new dawn, new day. We emerge as they fade away. trails of mass movement slowly diminishing as the earth burns. My back spurns and grimacing, bittersweet silhouette, promise of a new age, eclipsed by a red mist or a bolt of blue haze. All I see is carrion, souls flee the starscape, yeah. black sun empire, Yo. dawn of a dark day asphalt streets clouded in asphalt. Silent we remember as we step through the embers. The absence of siren sounds deafening our senses. No more pretenses, smoldering picket fences. Head bowed, we tread south, gathering wounded stragglers. Silence is our language, shattered with moonlit travelers. Battered by the heat swell, dust reflects in three tone. Futures in our hands once we resurrect the genome. Black sun, empire, test of time, night fire, new dawn, new day we emerge as they fade away. Black sun, empire, test of time, night fire. Ja, dan gaan we live over naar het Vader Jacob Stage. Dit is DJ Greg D. Who's that then? Just some Muppets trying to cash in on your style. Are we yeah?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 wil jij nou uh, Greg D een keer in levende lijven zien in Alkmaar? Dat kan allemaal. En samen met Black Sun Empire. Dus een heel tof feest. Ook nog, ja, ja. Het Break a Leg feest. En je kunt twee keer twee kaarten winnen. Kijk op onze Facebook Dex and Drums Rock'n'Roll. En als jij weet hoe Greg D nog meer door het leven gaat. Eigenlijk vroeger maar stiekem nog steeds af en toe. Een beetje. zijn andere DJ-naam dan... Dan kun jij eh, dus die kaarten winnen. De eerste twee die reageren, die eh, pakken die prijzen. Prijs, ja. We gaan snel door met, eh, een, met het nieuwe muziekelftal. Ook nog. Dat moeten we nog even snel doen. En dat is dit keer Boef en de Gelegerde Aap. Heel februari hoor je de nieuwe plaats. plaat. Veiligheid smal eraf knallen Uit de pijp van de open Manta Komt oude loef dansen Je moet dansen Op dubstep, grime of dansen Robijn, fleur, feintjes, Wij doen pijn, wij doen pijn aan de pom pom Dan dan stil wat motherfuckers Ze solliciteren eerder naar pak slaag dan wat anders Soms jiggy picky, ik heb fans dus wat anders als bandjes uit de achterhoek, oerend hard. Knoep knetterhard op kakkertjes. Malle babben, bobbies en babbelboxen. Tories en lobbytories, originele rapster, gangster, guru rest in vies. Verkoop me x-type, pak de fiets, net zo makkelijk. Slappelijk als laktafeltjes van Ikea. Creatief als Hans Theeuwen op de knaak, Bea. Vieze vies, als mijn boy het hoog vliegt, vlieg ik hoog van panorama View Jacobs Panamera Guantanamera, Guantanamera More fire, more fire Lekker shot, lik me reet, lik die FTG knuppel Aparte, legit aparte klasse, klasse Legit aparte klasse Aparte, legit aparte klasse, klasse legit aparte klasse Aparte Legend aparte klasse, Charlie Parker snel Apache. Helikopters hoog, helium, ballonnen rood, ze laten je totaal kansloos. En kaas van brood, die solos zijn niet van hier. Plezier gezien tegen de tien in boom, BB King. Je ziet me intens genieten op die, zie me op intens genieten van beats. is smaak, zo maak jij het leven eetbaar. Geen geklaag, mooie dingen zijn standaard kostbaar. De kost van de dag vergeet het maar, zeer breekbaar, veel waard en voor geen reden inwisselbaar. Riskeer het maar, Zakt door de grond als het leuk. Want liefde is hard als je niemand iets gunt. Je gaat er onderdoor als je niemand iets gunt. Gunfactor, x-factor, heeft er geen knal door. Noos op bezoek, kwaliteit in het huis, nieuwe moes om de hoek. Stressen kennen we niet. Niet hier, klavertje 4, Xavi Messi plezier. Dat stralen we uit, hou ik van. Borst vooruit, slimme rikken, beschikkere bussen. Slimmerikken die pakken publieksprijzen bij grote prijzen. Leven is fijn, zo schijnt zo te zijn. Sowieso al nice dat we zijn waar we zijn. Er is dus echt niks anders dan faculteit. F-A-K-K-E-L-K. E snap je? Tuurlijk. Ik ga het zo Ja? Ja, wil je nou meer Aparte, legend aparte klasse, klasse. Legend aparte klasse. Aparte, legend aparte klasse. Klasse. Legend aparte klasse. Wij er nog een beetje na hier. Ja, dit was wel eh, een uitzending hoor. We zinderen een beetje na van de set van eh, DJ Greg D. En dat was, eh, ja, was echt gek. En, en de muziekhelftal dus van het nieuwe album van Boef en de Glossierde Aap. dat heet Niet Hier. Hoorde je vandaag aparte klasse en de hele maand... Gaan we naar Boef luisteren. Besteden we daar dus aandacht aan. Ja, leuk. Ja. gek. Zeker weten. En ja, dan horen we onze luisteraars volgende week weer. Ja, want... Is Patrick er dan weer bij, denk ik het wel, hè? Dat is Patrick er weer gewoon... Ben je weer helemaal vol voor? Ja, als het nu alweer is. Ja, hij zegt van wel. Hij zat te glunderen dat hij de volgende week weer helemaal is. Nou, dan, dan glunderen wij mee. Wacht, ik zet anders de microfoon even open. Ik zei, en hiervan? Hiervan ook. Ik zei hier ook nog even na ja, te dat was goed, hè? Hey, is er nog festivalnieuws eigenlijk, Alex? Ja, gewoon volgende week allemaal op een... <laughs> volgende eh, week Ja. Eh, we hebben nog één eh, nummertje van Dope Duty. En die komen ook in Manifesto. Ook Sep September. september. Nou, tegen die tijd gaan we Bedrijfsuitje. Wel, eh, ja, dat ook inderdaad. Want het is live ook echt heel tof. En we hebben vast wel kaarten te vergeven tegen die tijd. Maar dat komt tegen die tijd. Komt allemaal goed. De nieuwe single van Dope Komen in de studio. Dit was Dex Drums Roll. rock and roll. Rock and roll. Tot volgende week, DJ Cracky. D. Tot volgende week. rap was dead till the head shit is resurrected. Battle royale, you won't last a second. The rhyme gets injected like smack in your bloodstream. No DOD is the code for the drug fiends. Grab the front seat and witness the crispness. Six inch syringes turn innards to liquids. Like Keith Flint mixed with sticky fingers or a cross between Jason the Fly and the Riddler. This ain't horrorcore, it's a Stephen King thriller. I curse your ass worse than that fat dude in thinner. I'm tipping a stripper that's gripping my zipper stripper. She whispers she never had sex with a killer. Life on the streets from the pimps to the drifters. Seven sin sickness, I spit David Finches. Get my hands dirty and chop off your fingers for sticking your nose in my business. SV. Down, down, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Yes, you best believe your shit ain't affecting me. In fact, yes, I confess like STD. Test me, please, if you wanna rest in peace. I'm Semtex, put your chest where your legs should be. Explosive, my skin is corrosive. The state of psychosis with coke that I slip, I'm in a state of being hopeless. Hip hop hypnosis, my flow so, so, so, so. I'm the ghost of the North Coast Ocean. Oh, Harpoon top shotter, thick matter on my body, here the devil say. Coon, I'm a tighter. I'm a goon with a lot of piss coons and we got a lot of shrooms in our system, yet I'm cool with my collar. Going up and down like sissy fuss, niggas hit it, must be kidding us. Once I start to bust, I'm dark city, yes, hard serious. Dark images, the force of the dark side is limitless. Countdown, step into the cockpit, take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Ghost town bomb squad, we dropping it. We the shit and you full of it. I'm an old dog, new tricks. Laughing at these punks in the biz. There's nothing left to do but reminisce. Still county flipping, got the booze in the mix. Britain's in my bloodline, you out for sex. Took your spot easily, you didn't even notice. Fuck all these politics, this rap game is bogus. We coming at you ferocious, the coldest. Hell freezes over, we got it all fixed. Figured out the system, there's more than one glitch. Reaper vicious riding here to change the script. Noisy years in the house making Adam split. You can leave it up to us cause we mastered this. Dope DOD's here just to end your bliss. There's a lot more victims on the waiting list. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Countdown, step into the cockpit pit Take flight, duck down when you in the mosh pit Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it Get hype, blast off, yeah, we like a rocket Live vanuit Studio Het Koepoortje. Dit is Radio 501.